Dan het wel met het NOS-journaal. Minister Ascher wil zijn plan om de positie van flexwerkers te verbeteren een jaar later invoeren. De Tweede Kamer vindt 1 juli dit jaar te vroeg vanwege de slechte economische situatie. Ascher wil dat flexwerkers na twee losse jaarcontracten recht krijgen op een vaste aanstelling. Nu mag er nog drie jaar met losse contracten worden gewerkt. Kamerleden zijn bang dat een snelle invoering van de maatregel averechts werkt. Gevreesd wordt dat werkgevers jongeren dan nog eerder dan nu op straat zetten. Ascher is minder bang voor de negatieve effecten, maar is bereid tegemoet te komen aan de wens van de Kamer. De drie hoofdverdachten van de eindexamenfraudezaak op de Rotterdamse Ibn Galdoenschool zijn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. Ze hoefden niet de cel in omdat ze al zo'n 30 dagen in voorarrest zaten. Zes verdachten kregen lagere straffen, variërend van een weekcel tot een werkstraf van 130 uur. De rechter acht bewezen dat ze vorig jaar de school zijn binnengedrongen via een dakraam en de opgave hebben gestolen van 27 examens en die hebben verkocht aan meer dan 100 leerlingen. Geen enkele partij in de Tweede Kamer steunt de wens van de PVV om een apart debat te voeren over het rapport over mogelijke uittreding uit de Europese Unie. Veel partijen vinden dat de PVV de normale weg moet bewandelen, bijvoorbeeld door met een initiatiefvoorstel te komen. Ze steunen wel het voorstel van de PVV om het kabinet om een schriftelijke reactie te vragen. Die komt er in ieder geval voor 31 maart. Op de Olympische bobsleebaan in Sochi is een baanwerker aangereden en zwaar gewond geraakt. De man brak een been en liep mogelijk een hersenschudding op. Hij werd aan het eind van de baan geschept door een verkenner. Dat is een slee die voor het begin van de training naar beneden gaat om de baan te testen. Het weer vanuit het zuiden bewolkt en regen. Het is zo'n 7 graden. Morgen eerst geregeld zon, later weer regen. En het wordt ongeveer 7 graden, net als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij de afrit Rode roderijs 2 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4. Verderop richting Gorkum bij Sliedrecht-West 2 en de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.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 Met nu de Muziek Na twee uur pure nostalgie met Bart van der Meer... krijgt u in de volgende twee uur regio nieuws... met berichten en informatie uit de gemeente rondom Zandvoort... en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur ons Gezondheidplein onder het motto... Hoe blijf ik gezond? En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Morgen is het 14 februari, dus Valentijndag. Dat is de dag waarop geliefden elkaar aandacht geven met cadeautjes, bloemen en of kaarten. Paus Galicius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. Eén dag voor Valentijndag geef ik speciale aandacht aan deze dag. Twee uur lang liedjes over de geliefde en informatie hoe Valentijn is ontstaan. Veel plezier. lijkt te helpen, nee, niets maakt u nog uit. Maar er komt een arm uit een onverwachte hoek. Die slaapt zich om je heen, dat is liefde. En als je die vindt, is al het andere zoek. Alles is liefde, en liefde is al. Het is de balsteen van ons heelal. minstens de helft, dat is liefde voor jezelf. Het zoeken is niet moeilijk, maar je weet niet wat je vindt. Het is vissen zonder water, soms vang je maar een grin, Maar je krijgt hulp uit een onverwachte hoek dat is eerste hulp bij omgaan met echte liefde. Want als je die vindt, is al het andere zoek. dat je oogst als je zaait. Het is de as waar de wereld om draait. Het is het eerste wat moeder geeft aan haar kind. Omdat zij het zo belangrijk altijd weer ZFM. On a day In de Verenigde Staten is men, uit commerciële oogpunt, begonnen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar liefde. Valentijndag is in België en Nederland in korte tijd sinds midden jaren 90 een groot commercieel succes geworden. Cadeauwinkels, boekenwinkels en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden hieraan mee door een Valentijnspostzegel uit te geven. In 2007 deed 35% van de Nederlanders iets aan Sint Valentijndag. In 2011 was dat gedaald naar 29% en in 2012 tot 24%. Tonight I celebrate my love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven van deze heilige. Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander was bisschop in Terni. Beide werden in de derde eeuw ter dood gebracht. Mogelijk gaat het hier om hetzelfde persoon. Over Sint Valentijn is geen enkele biografisch gegeven bekend. In de 18e eeuw werd geopperd dat het Valentijnfeest op 14 februari is gesteld... om de oude Lupercalia, een Romeins en wellicht nog ouder vruchtbaarheidsfeest, te vervangen. Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter ere van Juno, de Romeinse beschermergodin van de vrouw en het huwelijk, en Pan, de god van de natuur. Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden elkaar partner.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 Just listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly. Don't take my love lightly, begging on bended knees. Please don't stop loving me. Oh, when I lay me down to sleep, I pray the Lord your love I'll keep. If I should die before I wake, I'll come back jij hier ergens bent, maar telkens zij het zicht. Waarom ben jij zo bezig met dat leventje van mij? Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zij. Toch is er nog niet één die al mijn en blust. O Cupido, laat me toch met rust. te vinden. Op zoek naar een meisje voor mij. Je hoeft me niet te helpen als ik jou daar niet om vraag. Toch lijk je niet te luisteren op dagen als vandaag. Probeert mijn weg te wijzen naar de schat die ik niet vind zal de ware mij ooit bangen als amore mij verblind, Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuren blust. O oh Cupido, laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de herfst en de winter, weet jij me dich Gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Vandaag in EHBO in de notendop de stabiele zijligging. Als iemand bewusteloos niet meer aanspreekbaar, maar nog wel een normale ademhaling is, breng dan jezelf eerst in veiligheid. Vervolgens beoordeel je de toestand van het slachtoffer en bel je 112. Draai daarna het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en of nekletsel. Je kunt het slachtoffer ook in stabiele zijligging leggen. Dat is beter dan een normale zijligging, maar niet noodzakelijk. Wanneer het slachtoffer in stabiele zijligging ligt, ligt hij zodanig op zijn zij dat hij niet makkelijk terugrolt. Hierbij is het hoofd naar achteren gekanteld en de mond naar de grond gericht. De luchtwegen worden zo vrijgehouden. Dit is nodig omdat bij een bewusteloze slachtoffer de spieren in de nekholte verslappen. Hierdoor kan de tong in de keel zakken, waardoor de ademhaling weggeblokkeerd is en het slachtoffer stikt. Bovendien is er risico dat bij braken de inhoud van de maag in de luchtwegen en longen terechtkomt. Dit kan namelijk een longontsteking veroorzaken. Hoe leg je iemand in een stabiele zijligging? Als het bewusteloze slachtoffer plat op de grond ligt, leg je hem als volgt in de stabiele zijligging. Kniel naast het slachtoffer neer en zet, indien hij of zij een bril draagt, deze af. Zorg dat beide benen van het slachtoffer gestrekt zijn en iets uit elkaar liggen. Plaats de dichtbijzijnde arm in een rechte hoek ten opzichte van het lichaam. De hoek tussen oksel en het lichaam moet ongeveer 90 graden zijn. Ditzelfde doe je met de onder- en de bovenarm. De elleboog moet 90 graden zijn en de onderarm moet naar boven gericht zijn. De handpalm moet nog omhoog liggen. Breng de andere arm over de borstkas heen en druk de handrug tegen de wang die naar de grond wijst. Zorg dat deze hand altijd tegen de wang blijft. Pak nu met je vrije hand de been vast dat het verst van je af ligt. Trek de knie omhoog en laat de voet op de grond staan. Trek daarna het opgetrokken been naar je toe. Zorg dat de heup en de knie van het opgetrokken been een rechte hoek vormen. Blijf ondertussen de handrug tegen de wang drukken. Kantel nu het hoofd naar achteren. Zorg dat de mond naar de grond is gericht. Zo kan het slachtoffer niet stikken of braaksel of bloed in de longen krijgen. Om het hoofd gekanteld te houden kun je eventueel de hand onder het hoofd liggen en een klein beetje verschuiven. Het slachtoffer ligt in een stabiele zijligging. Blijf ondertussen de ademhaling controleren. Volgende week in de EHBO in de notendop hebben we het over reanimatie bij een hartstilstand. de versie van de legenda Aura werd Sint Valentijn om zijn geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius II. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder doodsbedreiging over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde en probeerde zelf Claudius te bekeren tot het christendom, waardoor hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben door de blinde dochter van zijn te helen. Aangezien de legende Aurea geen connectie met de sentimentele liefde geeft... is er in moderne tijden een portret van Valentijn gefabriceerd. Dat hem weergeeft als een priester die weigerde... van de tot op heden onbekende wet van Claudius II. Die het jonge mannen verbood te trouwen uit te voeren. De keizer zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren. In de veronderstelling dat de getrouwde mannen slechtere soldaten waren... de priester Valentijn voelde echter niets in het geheim de trouwplechtigheden uit. Tot toen Claudius hierachter kwam, liet hij Valentijn arresteren. I know that I forget you For I've loved you too much for too long Though you don't want me now I'll still love you Till the breath in my body is gone that's how it is with me. And you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime. But my darling, I won't forget you. That's how it is with me. And you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime But darling, I won't forget you In eh, Sochi is zojuist de 1000 meter voor de dames verreden. En de uitslag is als volgt op de derde plaats, bronzen medaille, Margot Boer in 1.14.90. Tweede Irene Wust 1.1469. Eh, en overduidelijke winnares was de Chinese Hong Zhang 1402. say can't wait, I know you'd understand. didn't wake you. But there's something that I just gotta say. Though you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. De winkels puilen weer uit met rozen, chocolade, hartjes, kaarten en anderswoordig prullaria. prularia. Robert en Brink komt met zijn speciale Valentijnsuitzending, want liefde is een mooi goed. Bioscopen adverteren met de mooiste romantiek in het donker en zelfs Christine Leduc probeert er een graantje van mee te pikken. Liefde, het is zo mooi goed dat het natuurlijk meteen vercommercialiseerd moet worden. Want als er aan iets moois geld te verdienen is, is het mensen eigen om hier iets aan te willen verdienen. Nu vroeg ik mij het volgende af. Wat is het waard als je huis vol rozen staat, je deurmat bezaaid ligt met kaarten, je je een obesitas kan eten aan chocolade en je een wirwar aan hartjes in je huis hebt om je te helpen herinneren dat al die chocolade heel slecht is voor dat orgaan wat kan kloppen, sneller slaan en zelfs kan breken. Sterker nog, wat heb je aan al die uit zogenaamde liefde gekochte prularia, terwijl de essentie van de liefde ontbreekt? In mijn optiek staat liefde voor iets anders. Zo heb je verschillende soorten liefde. De onvoorwaardelijke liefde, vaak gereserveerd voor mensen met een bloedband. Als het goed is tenminste. Want op het journaal bereikte mij afgelopen weekend heel iets anders. Oudermishandeling. Ouders die onderdrukt worden door hun kinderen. Iets wat ik hier ook helaas met grote regelmaat in mijn omgeving constateer. Voorwaardelijke liefde hebben we ook. Iets wat je regelmatig terugziet in relaties. Dit kan trouwens ooit dieper gaan en omgezet worden in onvoorwaardelijk. Zie het maar als de omzetting van een tijdelijk contract naar een contract in onbepaalde tijd. En net als bij een contract voor onbepaalde tijd moet je maar afwachten of je het tot je pensioen bij één en dezelfde uitzit. Vervolgens hebben we ook nog tijdelijke liefde. Dit is een vorm die mensen tentoonspreiden als een huisdier nemen. Vaak gaat dit prima en blijft het beestje tot zijn dood bij het baasje. Maar ook hier geldt dat er mensen zijn die niet weten hoe hiermee om te gaan. Getuigen de dieren die aan bomen gebonden worden, etc. Nee, daar lusten de honden geen brood van. Ook hebben we vriendenliefde. Bij een echte vriendschap zit vaak ook een vorm van houden van. Je kan elkaar de huid vol schelden, maar ook bij elkaar uitjanken. En bij een echte vriendschap weet je dat je er voor die ander bent als het nodig is. Nee, dit zijn niet van die fake vrienden die je ontmoet op feestjes en zo. Dit zijn vaak vrienden die zich door de jaren heen gaan bewijzen. Iets van jou nemen, maar je ook iets geven. Is die balans goed, zal het een langdurige vriendschap zijn. Is dit uit balans, is deze vriendschap ten dode opgeschreven. Dit alles zo overpeinzend kom ik maar tot één conclusie. Laten we 364 dagen per jaar Valentijn vieren, zonder toeters en bellen, maar gewoon door liefde hebben. En die ene dag welke op 14 februari valt, ach, die mag je dan even helemaal egoïstisch voor jezelf reserveren. Bingo in het Wapen van Zandvoort. Win leuke prijzen tijdens de bingoavond in het Wapen van Zandvoort. Vrijdag 14 februari zal het Wapen van Zandvoort in samenwerking met Onair Event weer een bingoavond organiseren met als thema Valentijndag. Een gezellige bingoavond onder het genot van een drankje. De avond zal worden afgesloten met een loterij met als hoofdprijs een tablet. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. For the morning in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow make it better.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 Oh, you take away all my sadness, fill my heart with gladness, ease my troubles, that's what you do. Quizzen of quizzen? Dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm en van commentaar voorzien door quizmaster Joop van Es junior. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven aan de bar of via de telefoon in teams van vier personen. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6 Zandvoort, prijs per persoon 2,50, telefoonnummer 023 57 13546.